Kees Groot met het NOS-journaal. PVV Tweede Kamerlid Roland van Vliet heeft overwogen om naar de VVD over te stappen. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht uit NRC Handelsblad... dat hij in oktober vorig jaar VVD-fractieleider Zijlstra heeft gevraagd... of hij zich bij die partij kon aansluiten. Van Vliet en Zijlstra erkennen dat ze met elkaar hebben gepraat... maar willen niet ingaan op de inhoud. Het kabinet heeft geen plannen om het belastingstelsel snel aan te passen... zodat de lasten op arbeid omlaag gaan. Dat zei staatssecretaris Wiebes in antwoord op vragen van D66-leider Pechtold... die eerder belastingverlaging eiste in ruil voor verdere begrotingsteun aan het kabinet. Minister Dijsselbloem meldde afgelopen weekend dat er op zijn ministerie al langere tijd wordt nagedacht over een dergelijke herziening van het belastingstelsel. Volgens Wiebes wordt er inderdaad over nagedacht, maar gaat dat niet verder dan filosoferen. Europa maakt het mogelijk dat Oekraïne makkelijker kan exporteren naar de Europese Unie. Douanetarieven ter waarde van 600 miljoen euro worden eenzijdig afgeschaft. Daarmee wil Europa op korte termijn helpen de slechte financiële en economische situatie in Oekraïne te verbeteren. Uiteindelijk wil de EU nog steeds het volledige samenwerkingsakkoord met Oekraïne ondertekenen, zoals dat vorig jaar november de bedoeling was. Als het Europees Parlement en de EU-landen instemmen... kunnen de handelsvoordelen over drie maanden van kracht zijn. Personeel van Tata Steel in IJmuiden gaat het werk neerleggen. De werknemers van de staalfabriek hebben geen vertrouwen meer... in een goede afloop van de CAO-onderhandelingen. Daarom gaan ze vanaf vrijdag of maandag in staking. De huidige CAO loopt eind deze maand af. Bij Tata Steel werken ongeveer 9000 mensen. Het weer, het is vrijwel overal zonnig, het blijft droog en het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind af en het koelt af tot 2 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig met veel zon en vrij hoge temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn eh, de langste files in de Randstad. Eh, vooral vertraging bij Almere, daar kom ik zo bij. Eerst de A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Eemnes en Eembrugge 5 kilometer. En bij Almere is er een ongeluk gebeurd op de A6 richting Lelystad. Tussen de afritten Almere-Buiten en Almere-Buiten-Oost is de weg afgesloten. Verkeer van Almere naar Lelystad rijdt om via de omleidingsroute U10. En er staat nu 5 kilometer file bij Almere.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 How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you should not bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard. sun deal, make it worth your while. So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird and the maximum security, even after plastic surgery.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 Sure from London to Ibiza. You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, preach. You don't be young and foolish. You don't know what you're doing.